Bruin met het NOS Journaal. In Suriname is een intentieverklaring getekend om een nieuwe coalitie te vormen, meldt nieuwsite Star News. Daarmee zouden zes Surinaamse partijen gaan samenwerken. Het is opvallend omdat er twee dagen na de verkiezingen nog geen officiële uitslag is en er zelfs nog stemmen worden geteld. Ook is er een aantal hertellingen. Wel is duidelijk dat de Nationale Democratische Partij het grootst is geworden... onder leiding van Jennifer Simons. En daarna volgt al snel de vooruitstrevende hervormingspartij... van de huidige president Santokki. De noodhulp van de afgelopen dag in Gaza is verre van vlekkeloos verlopen. Toen een omstreden hulporganisatie voedsel uitdeelde in Rafah in het zuiden... kwamen daar duizenden mensen op af en ontstond er een chaotische situatie. Het Israëlische leger heeft daarbij schoten gelost. Volgens getuigen werden Palestijnen die afweken van een bepaalde route door het leger beschoten. Ook zouden veel mensen met lege handen naar huis zijn gegaan. De VN noemt de beelden van de hongerende Palestijnen in Gaza hartverscheurend. In Hoorn is de afgelopen avond een lichaam in het water gevonden. Rond 8 uur kreeg de politie de melding dat er iemand in het water was beland. Later bleek dat diegene was overleden. De politie doet onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Trainer John Heitinga mag van Liverpool onderhandelen met Ajax. Dat meldt de Italiaanse sportjournalist Fabrizio Romano. Ajax is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer... na het vertrek van de Italiaan Francesco Varioli. Heitinga was afgelopen seizoen de assistent van coach Arne Slot bij Liverpool. Met die club werd het al eerder deze maand landskampioen. Dan nog het weer. Het is bewolkt en regenachtig. Het koelt vannacht af naar 14 graden.